Wel waren er meer asielaanvragen van mensen uit Iran, Turkije, Moldavië en Algerije. Zeker twintig gevallen van HIV hadden kunnen worden voorkomen... als het middel PrEP beter beschikbaar was geweest. Dat zeggen het AIDS-fonds en SOA AIDS Nederland. Die patiënten die het middel hebben gebruikt zonder goede begeleiding... en mensen die geen PrEP konden krijgen. PrEP beschermt tegen HIV, net als condooms. HIV-artsen willen mensen nu zelf aan PrEP gaan helpen, meldt Nieuwsuur. In Istanbul is een appartementencomplex van acht verdiepingen ingestort. Tot nu toe hebben Turkse reddingswerkers één dode geborgen. Drie gewonden zijn uit het puin bevrijd. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog onder het puin liggen. Het complex had oorspronkelijk vijf verdiepingen. Drie verdiepingen zijn er later illegaal bovenop gebouwd. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. Volgens sommige getuigen was er een explosie. De Franse voetbalclub Nantes wil van het Engelse Cardiff City geld zien voor Emiliano Sala. De Fransen verkochten de spits, die nog altijd wordt vermist, voor zo'n 17 miljoen euro aan Cardiff. Sala stapte op 21 januari in een klein vliegtuigje op weg naar zijn nieuwe club. Het toestel verdween van de radar en werd zondag gevonden op de bodem van het kanaal. Als een gedeelte van de 17 miljoen niet binnen 10 dagen binnen is... neemt de Franse club juridische stappen tegen Cardiff. Dan is weer nog.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 De avondspits lost op, maar we zien wel her en der nog wat vertraging. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen het Amstel Business Park en Apkoude. 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. A9, Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht 6 door de aanrijding op de A2. A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem.